uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Ongevaccineerden kunnen op termijn niet langer gratis een coronatest afnemen... om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld evenementen of kroegen. Dat heeft het demissionaire kabinet gisteravond gezegd in de coronapersconferentie. Volgens premier Rutte wordt het zo minder aantrekkelijk om niet gevaccineerd te zijn. Toch is er volgens het kabinet geen sprake van een verkapte vaccinatieplicht. Het is nog niet bekend vanaf wanneer er betaald moet worden voor toegangstests. De Tweede Kamer komt dinsdag terug van het zomerreces voor een ingelast debat over de situatie in Afghanistan. Het debat gaat over de vraag welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt hier recht hebben op asiel. Sinds westerse landen zich grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan... veroveren de Taliban in hoog tempo belangrijke steden. En de vrees is dat de Taliban hard zullen afrekenen... met Afghanen die voor westerse landen hebben gewerkt. De moslimextremisten beschouwen deze landgenoten als landverraders. De GGD's vinden dat het demissionaire kabinet de coronaregels voor mbo's en het hoger onderwijs te snel versoepelt. Ze mogen al vanaf 30 augustus onder voorwaarden weer open. Studenten hoeven dan geen anderhalve meter afstand meer te houden. Het OMT adviseerde om die versoepeling op 20 september te laten ingaan en de GGD is het daarmee eens. GGD-voorzitter Rauwvoet vreest dat er ook buiten de scholen geen afstand zal worden gehouden... terwijl veel studenten nog niet zijn gevaccineerd. In Rotterdam is gisteravond een woning beschoten. De politie zegt dat er rond half elf meldingen binnenkwamen... dat er schoten waren gehoord in de wijk Feyenoord. Niemand raakte gewond, wel sneuvelde een ruit van een woning. Wie er heeft geschoten en waarom is onbekend. De beschieting in Feyenoord is het zoveelste schietincident van de afgelopen weken in Rotterdam. Het weer, zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. In het noorden een kleine kans op een lichte bui, verder droog.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 106.9 FM. Quenza, we don't stop de Raris, de Rovers Maar in de winter ben je Het maakt want ik heb het voor je over het maakt want ik heb het voor je over Dus mami, kom online, baby, kom online Kom online, shawty, baby, come online, baby, come on online, baby, come on online, come on online, baby, come online, come on online, baby, come online.